Jobboot met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer huizen beschikbaar stellen voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben, maar nog in een asielzoekerscentrum wonen. Dat heeft staatssecretaris Steven de gemeente laten weten. Doordat er steeds meer asielzoekers naar Nederland komen, is er te weinig plek in de opvangcentra. In totaal moeten het komende half jaar ruim 9000 asielzoekers een woning krijgen. Schiphol voert vanaf morgen extra controles uit op directe vluchten naar de Verenigde Staten. Tijdens de inspectie moeten passagiers bij de gate hun elektrische apparatuur, zoals laptops en, en smartphones, uit de tas halen en aanzetten. De luchthaven voldoet daarmee aan de verscherpte veiligheidsmaatregelen die de Amerikanen hebben ingevoerd. De VS wil zeker weten dat er geen bom verstopt zit in de behuizing van de apparaten. Schiphol zegt er alles aan te doen om extra wachttijd te voorkomen. In Maastricht woedde grote brand bij een opslagplaats voor gevaarlijk afval. Het gaat om een opslagplaats van afvalverwerker CITA. De brandweer is met groot, materieel uitgerukt naar het industrieterrein Beatrixhaven. Volgens een woordvoerder komen er grote grijze rookwolken uit het pand. Het is niet bekend of er bij de brand in Maastricht gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Spaans-Argentijnse voetballegende Alfredo Di Stefano is overleden. Dat meldt de Spaanse krant Marca. Twee dagen geleden kreeg Di Stefano een zware hartaanval en raakte in coma. De voetballer won met Real Madrid vijf keer op rij de Europa Cup 1. De, in 1957 en 1959 werd hij uitgeroepen tot beste speler van Europa. Marcel Kittel heeft de Tour de France, eh, daar heeft hij zijn tweede ritzegen geboekt. De Duitse renner uit de Giant-ploeg won in de derde etappe van Cambridge naar Londen de massasprint. De beste Nederlander was Danny van Poppel, die als zesde eindigde. Vincenzo Nibali behoudt de gele trui. En morgen gaat de Tour na drie dagen Engeland verder in Frankrijk. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. Morgen veel regen, dan wordt het niet veel warmer dan 17 tot 21 graden. Ook woensdag wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Daarna wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hawke van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag tussen Roelofaansveen en Zoeterwouder-Rijndijk 7 kilometer. De weegsituatie is bij Zoeterwouder-Rijndijk veranderd en veel automobilisten moeten eraan wennen. Op de A9 richting Alkmaar 13 kilometer tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen. Dat komt door een ongeluk in de Wijkertunnel, maar daar zijn alle rijstroken weer open. Richting Amstelveen staat 3 kilometer bij Badhoevedorp en op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad 4 kilometer bij de Koentunnel Ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer open. Op de andere rijbaan rijdt het langzaam over een lengte van 14 kilometer. Tussen Afrit en Muiden en Knoop het meer. Komt er een ongeluk, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. A12 Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 6 kilometer. En verderop bij Rewek ook nog eens een keertje 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Hardingsveld Giesendam 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 7 kilometer. En op de andere rijbaan staat tussen knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.